De biologische familie van het pleegmeisje baalt daarvan. Laten ze weten via stichting namens de familie. Ga maar even rekenen zonder een tbs-maatregel en met voorarrest eraf getrokken... staan deze mensen over eh, ruim zes jaar weer op straat. De jongste van de kinderen zijn allemaal nog minderjarig over oh, zes jaar. Die eh, doet wel heel erg pijn. De brandweer is onvoldoende voorbereid op noodsituaties. Als er tegelijkertijd grote natuurbranden uitbreken... kan de brandweer het niet aan, zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die luidt de noodklok. Dat de bestrijding tot nu toe goed ging, is volgens de inspectie puur toeval. Brandweerregio's hebben afgesproken elkaar te helpen. Maar als er meerdere grote incidenten zijn... is er daarvoor te weinig personeel en materieel, zeggen ze. In een dijk in Hussen bij Arnhem is een gat ontstaan. Er is daar een waterleiding gesprongen. De brandweer legt zandzakken neer om te voorkomen dat een appartementencomplex overstroomt. Vanwege het lek is de leiding afgesloten. Daardoor zitten sommige bewoners zonder water. Waterbedrijf Vitens is al bezig om het te fixen. En was het een alieninvasie? Was het misschien bliksem of een laserstraal. Nou, uiteindelijk niks van dat alles. In Groningen deden veel mensen gisteren melding van een felle flits. Het was gewoon een vallende ster, zegt deze sterrenkundige. Hij begint te verbranden op zo'n hoogte van 80 kilometer. Dus hij lijkt heel dichtbij, maar het is nog steeds heel erg ver weg. Het is dus een stukje steen wat verbrandt in onze damkring van de aarde. Ligt op en valt natuurlijk op. En dankzij de vele deurbellen kunnen we dat mooi terugzien. Heb ik nog het weer. Een mix van zon en wolken. En vooral langs de kust ook wat buien bij een graad of 7. Morgen begint op veel plekken mistig. Later is er ook af en toe zon. En het wordt een graad of 6. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Al behoorlijk wat vertraging op de Noord-Hollandse weg. 80 kilometer file bij elkaar. A9 Diemen Amstelveen. 10 minuten vertraging bij Amstelveen. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg. Op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Watergaasmeer en Amsterdam Slotervaart. Dat is dus op de A10 Zuid. Want op de A10 Oost is op de buitenring een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Durgerdam. Daar staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging.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 Een van de verdachten zou op de uitkijk hebben gestaan. De andere drie zijn bekenden van hem. De rechtbank heeft een man en een vrouw veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Ze zouden in Venlo een autohandelaar hebben doodgeslagen met een hamer. De man van het stel zou jaloers zijn geweest op de manier waarop de autohandelaar met de vrouw had gesproken. En de inwoners van de gemeente Land van Kuik en een deel van de gemeente Maashorst... kunnen al de hele dag amper naar de wc.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 komt overen, komt over hem, komt overen, komt over hem. Dan hielden alle mensen van elkaar. Ieder huis had honderd kamers, in elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven eeuwig leven en hij leefde met ze mee. tien als appelsap.